Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. 40 overlevenden van het schietdrama in Alfa aan de Rijn willen een schadevergoeding. Bijna tien jaar geleden ging het helemaal mis in winkelcentrum De Ridderhof. Rond het middaguur liep de dader, Tristan van der Vlis, het centrum in en schoot om zich heen. Zeven mensen, inclusief Tristan zelf, overleefden dat niet. 40 overlevenden hebben sindsdien een schadeclaim ingediend, staat in het AD. Ze eisen miljoenen euro's omdat ze gewond raakten of mentaal helemaal in de knoop zitten door wat ze hebben gezien. Er is van alles mis met bouwstijgers. De arbeidsinspectie checkte 270 stijgers op wieltjes. Daarvan bleken er 254 onveilig te zijn. Bijna allemaal dus. Stijgers die niet eh, op de juiste manier waren opgebouwd. Eh, leuningen die ontbraken. Ehm, ja, eh, als je het niet op de juiste manier hebt opgebouwd, dan, dan, dan staan, staan ze gewoon uit balans ja, je kan naar beneden vallen en, en, dat maakt het gewoon heel erg ernstig. Vallen van een stijger is een van de meest voorkomende ongelukken in de bouw. Deze topper gaat aan de slag bij Ajax. Daar is Spitsen, plaatsen en oh, wat een wereldgoal. Spitsen, daar langs en erin. Schitterend, 6-0. Sherida Spitsen. Sherida Spitsen speelt nu nog in Noorwegen, maar komt in januari naar Ajax. Ze heeft een contract getekend tot en met de zomer van 2022. Het Vaticaan gaat onderzoek doen naar een pikante like van het Instagram-account van de paus. Het account gaf een hartje aan een foto van een Braziliaans model... dat in een heel klein schooluniformje met bijna blote billen poseert voor een lokker. Het account van de paus wordt door meerdere mensen beheerd. Zelf plaatst hij bijna nooit iets. Hij keurt de berichten alleen goed. Bij likes hoeft hij dat niet te doen. Het model, Natalia Garibotto, is wel blij met de like. Zij tweeten dat ze nu in ieder geval naar de hemel gaat. Het weer bewolkt. In het noorden kan een buitje vallen.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 I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the bomb. No, yeah. Ik wordt ingeruild voor haat. Ik klap in mijn handen, want wij doen dit anders. Ik gun jou zo om samen te zijn, ook al is het even wennen. En is het niet met mij, zij houdt. een grote boog omheen. Maar toen ik jou laatst tegenkwam, voelde net meer dan een lots of love left to hold tight fiery romantic fiction. Can't you see it's hard for me?